20 jaar. Kom allemaal 9 februari naar het 20-jarig eh, jubileum in Take 5. Vanaf 6 uur in Take 5. Kom gewoon allemaal. Hebben we nog een eh, voorproefje voor volgende week? Voorproefje, ja, Willem Bart. Willem Bart. Willem Bart Willem in de uitzending en nog vele andere gezellige artiesten. We proberen ook even volgende week contact te leggen met RST natuurlijk over haar fandag, want daar zijn wij live bij natuurlijk. Ja, precies. Dus uh, een hoop nieuws en, uh, en uh, blijf dus gewoon luisteren. Volgende week zijn we weer online. U kunt ook weer even op onze hypes kijken, www.entertainmentforyou.tk. Kom je rechtstreeks op onze hypes uit en meld je even aan, dan kun je, houden we op de hoogte van alle zaken die gaan spelen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 Het Academisch Ziekenhuis Maastricht weigert patiënten met zeldzame immunologische ziekten die niet in de buurt van het ziekenhuis wonen. Het is een bezuinigingsmaatregel, de behandeling van deze patiënten is kostbaar. Tientallen patiënten moeten door deze nieuwe maatregel uitwijken naar een ander ziekenhuis. Volgende maand maakt het ziekenhuis in Maastricht nog meer bezuinigingsplannen bekend. Het sluit niet uit dat bepaalde specialismen verdwijnen of dat ook andere patiënten worden geweigerd op basis van hun postcode. Volgens de federatie van volgende maand maakt het ziekenhuis in Maastricht nog meer bezuinigingsplannen bekend. Het sluit niet uit dat bepaalde specialismen verdwijnen of dat ook andere patiënten worden geweigerd op basis van hun postcode. Volgens de Federatie van Universitair Medische Centra is het voor het eerst dat een academisch ziekenhuis vanwege bezuinigingen een postcodecheck doet. De SP wil dat minister Klink er een eind aan maakt en spreekt van postcodegeneeskunde. De leiding van het ziekenhuis in Maastricht zegt dat de overheid te weinig geld geeft om alle patiënten goed te behandelen en dat andere ziekenhuizen met hetzelfde probleem kampen. Een half uur geleden is begonnen met het voorlezen van de namen van de 102.000 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en in natiekampen zijn vermoord. Het zijn voor het merendeel Joden en ook 215 Sinti en Roma. Jules Schelvis, die het vernietigingskamp Sobibor overleefde, spreekt de eerste naam uit. En dat gebeurt bij station Muiderpoort in Amsterdam. En vanaf dat moment wordt er 112 uur onafgebroken gelezen. Steeds de voornaam, de familienaam en de leeftijd van ieder slachtoffer. Woensdagmiddag wordt de laatste naam uitgesproken. Het is dan precies 65 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. De nieuwe patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk, Irinee, heeft Kosovo het heilige land, het Jeruzalem van de Serven genoemd. Irinee werd vandaag geïnstalleerd. Hij volgt patriarch Pavlov, die in november overleed. Irinee beloofde er alles aan te doen om Kosovo weer Servisch te maken. De Servisch-Orthodoxe Kerk is veel tegenstander van Kosovo's zelfverklaarde onafhankelijkheid. En ook de Servische staat heeft de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkend.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 Deze week bestaat de lijst uit 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en dan blijven 3 platen over. En die komen dus nieuw binnen in de lijst. Dat betekent dat ook 3 platen eruit moeten. De Sugar Cat Sexy, na 13 weken houden zij het voor gezien. 15 weken lang Bodies van Robbie Williams. En 1 weekje langer, 16 in totaal, was het Lady Gaga AA Nothing Else I Can Say. Ook uit de lijst verdwenen. Een snel stijger die is in handen van Madonna deze week. Revolver gaat in één keer 11 eh, plaatsen omhoog. De snelste daler die is voor Edward Maya samen met Vicky Luglina. Stereo Love zakt in één keer 9 plaatsen naar beneden. Het langst genoteerd in de lijst van Europa deze week. Dat is 16 eh, weken. En die 16 weken die zijn er voor Whitney Houston met haar single Million Dollar Bill. Vorige week stond ze met deze plaat nog op nummer 14. Deze week zakt ze wel een stukje naar beneden. Maar de vraag is waar ze natuurlijk terecht is gekomen.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 De single van Mika hoorde je helemaal onderin de lijst op nummer 40. Rain. En de vraag of we Rain krijgen dit weekend, dat eh, horen we even om eh, half vier. Dan gaan we namelijk even kijken hoe het weer uh, hervoor staat voor dit weekend. We gaan eerst naar de eerste nieuwe binnenkomen. Want het gaat wel erg goed met Melanie Fiona. Ze mag dan wel geen wereldhit in handen hebben met Give It To Me Right. Maar haar naam is ondertussen wel gevestigd in de muziekwereld. Er staan nog een hoop op stapel, want ze komen er verschillende samenwerkingen aan waar we naar kunnen uitkijken. Alsof dat nog niet genoeg is, toert deze jonge dame op dit moment heel de wereld rond met haar drukke tourschema. Of ze Nederland ook even komt waarmaken voor een uh, zolvolle stem, dat is nog niet helemaal bekend. Als tweede single brengt Melanie Fiona de single, eh, of ja, meer een ballad is het, It Kills Me. Deze geweldige ballad doet het al eh, supergoed in Amerika. De nummer 1 positie van de Urban Billboard is ondertussen alweer bereikt. En dat vond zij dus tijd om daarom maar eh, over te vliegen naar Europa. Melanie Fiona, It Kills Me, op nummer 39. 好。 36 van deze week Daniel Merriweather. Impossible staat alweer 10 weken lang nu in de lijst van Europa. En vorige week nog op 32, deze week dus wel 4 plaatsen naar beneden. De volgende nieuwe binnenkomen die vinden we dan op nummer 34. Caroline van der Leeuw werd geboren in eh, Amsterdam. Ze studeerde jazz en zang aan het conservatorium. En deze studie heeft ze in 2005 succesvol afgerond. We kennen haar beter als de dame die doorbrak met de hit Back It Up. En met deze hit genoot de zangeres niet alleen landelijke bekendheid, ook buiten de landsgrenzen trok ze de aandacht met dit zomerhitje. Een van de belangstellenden was onder andere het drankmek Martini. En ze waren zo onder de indruk van deze Hollandse zangeres dat ze op 16 oktober besloten een nummer van eh, Caro te gebruiken in een nieuwe commercial. Het liedje A Night Like This is afkomstig van het album Delete Sense from the Cutting Room Floor, wat sinds, uh, nou, niet sinds, per 29 januari in de winkel zal liggen. Dat is dus eh, volgende week vrijdag. En Van der Leeuw zelf is ook nog heel even te zien in deze commercial. Over wie hebben we nou al de hele tijd? Nou, het is Caro Elmerad natuurlijk. De hit Back It Up heeft een hele tijd in de Euro Breakdown gestaan. En ook haar nieuwe hit zal dat wel een tijdje gaan volhouden, denk ik. Ze komt in ieder geval deze week nieuw winnen. En dat doet ze op nummer 34. A Night Like This. dream. 32 horen eh, Alexander Bourquet, Bad Boys. Morgen tussen 2 en 5 zitten ze er weer, hè, de Bad Boys. Tijd voor een eh, klein overzichtje. Op nummer 40 vinden we Mika. Zijn negende week zakt hij van 38 naar 40 met Rain. Melanie Fiona, It Kills Me, opnieuw binnen op 39. 38 is er voor Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything. De 11e week zakt zij 7 plaatsen. Michael Bublé, Heaven Met You Yet, zakt van 33 naar 37. Daniel Merriweather, Impossible, nu 10 weken in de lijst, zakkend van 32 naar 36. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play zakt naar 35 in haar 14e week. Carol Elmerat, A Night Like This, nieuw binnen op 34. Edward Maya en Vicky Luglina met Stereo Love, 15 weken in de lijst, zakkend dus naar 33. Alexander de Bad Boys hoorde je net. Vorige week kwam zij nieuw binnen op 37. Vijf plaatsen snoep ze er vanaf en gaat naar 32. Pink met Funhouse die levert ook nog drie plaatsen in en gaat van 28 naar 31. Dat alles in haar twaalfde week. En de laatste binnenkomen die vinden we dan op eh, nummer 30. Want een van de grootste zomerhits van het jaar en een nummer 1 hit, dat verdient natuurlijk een goede opvolger. Maar ja, het is natuurlijk wel erg lastig om een groot succes van Stereo Love te verbeteren. Laat staan te evenaren. En toch gaat Edward Maya het proberen. This Is My Life zal zeker weer een euro-hit hit in handen hebben en een positieve insteek van de Roemeense producer is dat de eh, harmonica is ingeruild voor een gitaarriedeltje en een fluit. De grote overeenkomst tussen beide platen is nu eh, de typische Roemeense dancehout en natuurlijk de vocalen. Want die zijn in beide platen in handen van Vicky Luglina. Edward Maya hoor je This Is My Life. De nieuwe single van Edward Maya. De vraag is natuurlijk of hij het succes van Stereo Love gaat evenaren met deze plaat. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het opnieuw bewolkt en de bewolking die wordt gedurende de dag ook steeds dikker. Het blijft tot ver in de middag droog, maar aan het eind van de middag neemt de kans op lichte regen en motregen wel wat toe. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximale 4 graden en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het dan bewolkt en valt er enige tijd regen en motregen. De temperatuur daalt naar waardes rond de 2 graden boven het vriespunt. En er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Morgen is het ook de hele dag bewolkt en met name in de ochtend valt er dan nog wat regen. De wind waait uit het zuiden en later uit het westen en is eh, afgenomen naar zwak. De temperatuur zal niet eh, verder stijgen dan 4 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt maar droog en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. De wind waait niet meer, eh, niet meer dan zwak uit het westen. Zondag is het ook bewolkt en kan er lokaal weer een bui gaan vallen. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. De temperatuur zal ook zondag niet boven de 4 graden uitkomen. Zondagavond, zondagavond en maandagnacht is het dan nog half tot zwaar bewolkt, maar wel weer droog. De wind waait dan uit het noorden en is overwegend matig van kracht. Een niet al te beste weekend dus Eén nou, voordeel, het blijft wel eh, droog. Ik heb dan nog eh, drie files voor je op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen, daar staat 2 kilometer. En op de ring van Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Osdorp en De Rij, daar staat 4 kilometer. En op diezelfde ring staat er nog eentje, de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Geuzenveld en eh, knooppunt Koenplein, daar staat ook nog eens 3 kilometer. Heb ik ook nog één waarschuwing voor je. Op de A5 Haarlem richting Hoofddorp ten hoogte van hectometerpaal 5.4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 Can you have time to yourself? Think of all the love that you get from me, that you can't find nowhere else. When you're far away and I'm not around, and temptation fills your heart. Think of all the ways that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, cause there's nobody. Ain't nobody gonna treat you better. Ain't nobody gonna touch you better. wanna. You can go ahead and mingle if you wanna. You can even behave like you don't care. was good as 1998 werd deze band opgericht, toen door Jared Leto en zijn broer eh, Zanon Leto. We hebben het over 30 Seconds to Mars. Hun single Kings, Kings and Queens staat alweer eh, vijf weken nu in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 30, deze week gaan ze omhoog naar nummer 28. De volgende, dat is de nummer 25. De 26 slaan we over JC The Empire State of Mind nummer 25. Drie weken lang staat hij al in de lijst. Vorige week nog 29. Robbie Williams. I've been doing what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 para isso. Elizabeth Houston. Het langst genoteerd staat zij in de lijst van Europa met de single Million Dollar Bill. 16 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op 14, deze week zak ze wel naar nummer 22. Daarvoor hoorde nog Madonna met Revolver. Zij zit alweer in haar derde week. En van 35 omhoog naar 24 en met 11 plaatsen de snelste stijger van deze week.